Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet beslist pas eind deze maand over een eventuele nieuwe methode... waardoor slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller gecompenseerd kunnen worden. Dat zegt demissionair staatssecretaris De Vries. Er zijn berichten dat de kosten via die methode miljarden hoger kunnen uitvallen. De staatssecretaris zegt daarop nadrukkelijk dat het om een proef gaat... dat er nu nog niets vast staat. De nieuwe methode is samen met gedupeerden van de toeslagenaffaire bedacht. Verschillende Nederlandse en internationale hulporganisaties zaten vanmiddag met premier Rutte om tafel. De belangrijkste vraag, wat gaat Nederland doen nu de aanval op de stad Rafa steeds grotere vormen aanneemt? Rutte heeft eerder gezegd dat de aanval een gamechanger zou zijn. Maar daar kwam hij ook in dit gesprek van terug, zegt Oxfam Novib dat hij nu niet dat als een rode lijn of het overschrijden van een rode lijn wil markeren... en er dus geen eh, politieke consequenties aan wil verbinden. En dat is natuurlijk ja, teleurstellend dekt de lading niet, denk ik. Als je naar de ernst van de situatie in Gaza kijkt. Dat is ontluisterend en eh, ja, maakt het gesprek ook wel heel moeilijk, moet ik zeggen. 9 op de 10 huisartsen voelt vaak druk van ouders en scholen... om kinderen door te verwijzen voor een ADHD-diagnose... terwijl de arts dat zelf niet nodig vindt. Het heeft onder meer het UMC Groningen onderzocht. 1 op de 5 artsen zwicht wel eens voor de druk vanuit een school... om medicijnen voor te schrijven. 73 van de huisartsen vindt dat ADHD-medicijnen te snel worden voorgeschreven. En de Nederlandse tennisser Tellen Griekspoor gaat zich op een speciale manier voorbereiden op Roland Garros. Hij is namelijk eh, door tennisgrootheid Rafael Nadal uitgenodigd om bij hem te komen trainen op Mallorca. Blijft bijzonder. Nadal is voor mij ook, eh, mee opgegroeid. Nadal ja. Federer, Nadal was altijd mijn favoriet. Ik heb altijd in, in de kleding van Nadal gespeeld vroeger. Dus dat is wel, eh, dat is mooi om dat nu dan nog te mogen doen en een eh, veel betere voorbereiding kan Griekspoor zich niet wensen. Nadal won Roland Garros al 14 keer. Het weer in het zuiden en midden trekt er wat buien over. Later vanavond en vannacht is het weer droog en koelt het af naar 14 graden. Morgen een mix van zon en regen bij een graad of 25.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 op deze meer dan zonnige dag in mei 2024. Moederdag zelfs. En deze combinatie. Eh, moederdag en eh, zonnig weer en gezellig... heeft mij doen besluiten om vandaag titels te zoeken als rode draad. Titels die verwijzen naar moeder of naar namen van moeders. En eh, dat was eh, een redelijk eenvoudige opgave... want ongelooflijk veel nummers eh, in de jazz-titulatuur... hebben de naam van een dame. Vandaag is het programma samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer... die zijn stem volledig kwijt is, zoals je hoort... en Nee, dat is niet omdat ik gisteren heb zitten juichen voor de eh, eh, Songfestivalbuis. Dat is zomaar een zomergriepje, zomaar zeggen. Eh, Mulder en Mulder, zoals gebruikelijk, starten dit programma How Do You Like Your Ex in the Morning. En dat heeft waarschijnlijk ook heel veel geklonken in ons land. Ik ga naar de eerste naam, Laura. Prachtige naam. Maar ja, wat ze in de neem. De Millers hebben dat vertolkt. En we gaan luisteren naar eh, Laura. oh, you. and there is you. in this world of overrated pleasures, of underrated treasures. I and there is you. I'll live to love, I love to live with you beside me. This road so new, I'll muddle through with you guide me in this world where many, many play at love and hardly any stay in love. I'm so glad there is you. more than ever. I'm glad there is you. Nou, wie kan het mooier zeggen? dan meneer Johnny Hartman... In this world of extraordinary people, I'm glad there's you. Nou, een mooiere ode kunnen we niet brengen. Tony Vos, die heeft eh, op de plaat onder meer gezet het nummer opgedragen aan mevrouw Elisabeth, Lady Elizabeth. Elisabeth gaan we naar eh, Celia. Dat is eigenlijk een afkorting van Cecilia of Celestine. In ieder geval Cecilia in het Romeins komt het van het eh, woord Caelum, Hemel, hemelse vrouw. Bud Powell aan de piano met de compositie van hemzelf, Celia. Paul Cilia. En van Cilia gaan we naar een nummer dat in de loop van de geschiedenis beroemd is geworden. Een nummer eh, van de Amerikanen Richard Rogers en Lawrence Hart. In 1937 gecomponeerd en ongelooflijk veel op de plaat gezet. In dit geval door het orkest Roberto Rico en his famous jazzband My Funny Valentine. strange deed, but true deed. When I'm close to you, dear, the stars fill the sky. So in love with you. En dat zul je altijd hebben, zomaar op een dag als vandaag. En dat willen we helemaal niet, want eh, het heet So In Love van Kolport. We gaan naar My Funny Valentine, Roberto Rico, in de herkansing. Het blijft hardnekkig. Het blijft hardnekkig. funny valentine. Sweet comic valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable unphotographable. Still, you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? you smile. Don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. mooi. topsie, Gaan we nu beluisteren. Een Nederlandse groep. Onder leiding van Koos van der Hout. Met eh, daarin twee Amerikaanse helden. Wanneer je superbassist John Clayton en meesterdrummer Jeff Hamilton uitnodigt om mee te werken aan een sessie, kan er niets misgaan. Die twee die vormden destijds de backbone van het trio van pianist Monty Alexander. In de jaren 70 Um, Koos van der Hout heeft de twee heren uitgenodigd... samen met Frits Katté, die niet meer onder ons is... Axel Hagen, uh, Rob van Kreeveld... die we nog een half jaar voor zijn overlijden hebben kunnen bewonderen... in De Krocht en bassist Ben Jansen. En wij gaan luisteren naar een nummer genaamd Topsy. Mm-hmm. Benny Jansen. De laatste noten van Rob van Kreveld en de mooie gestopte trompet van Koos van der Hout. Ik ga nu naar een van de beste klarinetisten van ons land. Jan Morks, al lang niet meer onder ons, uh, was een, uh, een begenadigd klarinetist. tijdje in de Dutch Swing gespeeld, later natuurlijk met zijn eigen groepen. En de naam die ik eh, uit zijn repertoire gehaald heb... die vandaag in ons thema past, namen van dames, is Aida. Ida. We hoorden nog links en rechts om ons heen. Aida, sweet as apple cider. <laughs> Jan Morgs met zijn quintet op eh, de sax dit keer. En aan het slagwerk onze eigen Zandvoortse Nanning van der Hoop. Ja, het wereldje is eh, goed, het jazzwereldje. Uh, ik ga nu iets laten horen in dit programma op Moederdag gewijd aan nummers die damesnamen als titel hebben dan wel verwijzingen naar moeder en terecht vandaag. Leuk. Het orkest van Max Rabe. Max Rabe is het pseudoniem voor Matthias Otto... een Duitse zanger en componist en leider van het Palast Orkest... een fantastisch orkest dat geheel is gespecialiseerd... in het laten herleven van het geluid van de Duitse dans- en filmmuziek... uit de jaren 20 en 30. En van hem horen wij nu een eh, prachtige vertolking. De naam Dina, Dina, Berendina. Ja, je hoort het niet veel meer, maar de naam leeft nog. En alle Berendina's, daar dragen wij het stukken op. Dina, is er anyone fine? The Dixie blazing. How oh, I'd love to sit and gaze into the eyes of Dinah about a deal every night. Why do I shake with fright because my dynamite changed her mind about me. Dinah, if she wanted to shine, I would hop an ocean liner just to be with Dinah Lee. is for anyone finer. We gaan van Dina naar Nancy. En dan schiet natuurlijk bij ons onmiddellijk te binnen... het stuk op de plaat gezet door Frank Sinatra. Nancy with a laughing face... waarvan iedereen zegt speciaal voor zijn dochter gecomponeerd. Niets van waar. Het is in 42 bij Jimmy Van Heusen eh, gecomponeerd... en eh, Sinatra die zetten het op de plaat. En zijn dochter zei dan steeds, speciaal voor mij is dat gedaan. Maar hoe het ook zij, het is een prachtig nummer. En we kennen het allemaal natuurlijk in de vertolking, de mooie vertolking van Mr. Frank Sinatra himself. Nancy, The Laughing Face. miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. I've got a terrible case on Nancy with a laughing face. She takes the winter and makes it summer. But summer could take some lessons from her. Picture a tomboy in lace. That's Nancy with a laughing face. Have you ever heard? Mission bells ringing. Well, she'll give you the very same glow. When she speaks, you would think it was singing. Just hear her say, hello. I swear to goodness, you can't resist her. Sorry for you, she has no sister. No angel could replace Nancy with a laughing face. Betty Grable, L'Amour and Turner. She makes my heart a charcoal burner. It's heaven when I embrace my Nancy with a laughing face. van Nancy. Van Nancy gaan we naar Stella. Ik draag de volgende cd op aan alle mensen. Alle dames die Stella heten. Vandaag op deze prachtige zonnige moederdag. Stella bij Starlight, vertolkt door het orkest van Frank van Lankeren. van Lankeren. En we gaan nu naar Nina Simone. En die heeft eh, voor de minder goede momenten... die zijn er natuurlijk ook op de plaat gezet. Blues voor mama. and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue. Hey, Tell me what you gonna do now. They say he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now uh, hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you. They say you left a fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind it and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. gonna do now? Get your nerves together, baby, and set the record straight. Set it straight. Let the whole round world know not you that causes bitter fate. All these years you loved him, and he knows it's true. Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, guy. what you gonna do now? Fats Waller, beroemde pianist-entertainer... schreef ooit het stuk... Eh, Lulu is back in town. Gotta get my old tuxedo pressed. Gotta shoe a button on my vest. Cause tonight I've got to look my best. Lulu's back in town. En eh, dit wordt vertolkt door Mel Tormé... die met zijn 13-mans orkest erachter met onder meer Mel Lewis op het slagwerk en Red Mitchell op de bas. De mooiste dingen laten horen. Bud Schenk op de altsax. Allemaal grote jongens. En het spettert van langs alle kanten. En dat mag vandaag. Lulu's back in town. You've heard about Margie, heard about Donna, heard about Susie, but ooh, Gotta get my old tuxedo pressed. Gotta sew a button on my vest, cause tonight I gotta look my best. Lulu's back in town. Gotta get a half a buck somewhere. Gotta shine my shoes and slick my hair. Gotta get myself a boot. boutonniere. Lulu's back in town. You can tell all my pets, all my blondes and brunettes. Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. tonight I gotta look my best for Lulu. I gotta find a few bucks somewhere, polish up my shoes and slick my hair. Gotta get myself a boot in there, Lulu. You can tell all my pets, all my blondes and brunettes, Mr. Aldous regrets that he won't be around. You can tell my friends not to call. I won't coming back till the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. Lulu's back in town. Lulu's back, back in town. Back in Town. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En het thema eh, De Rode Draad is dames, namen en verwijzingen naar moeder. We gaan eh, nu luisteren naar een Nederlands trio. Trio Plus met dubbel Z. Rien Wulfraat op de piano. Ewout Huizing op de bas. En Karel Terriet op het slagwerk. Alice, Alicia, Alice in Wonderland. in Wonderland. We gaan het eerste uur ZFM Jazz afsluiten met uh, prachtige klanken. We gaan achteroverleunen met eh, het, een stuk gespeeld door Harry Edison op trompet... Ben Webster op de saxofoon, piano Hank Jones, bas George Duvivier... en slagwerk Clarence Johnston. En de laatste naam van het eerste uur is Kitty. En eh, ik hoop jullie allemaal het volgende uur weer te zien.